Michel Koenen met het NOS-journaal. De jaarwisseling is rustiger verlopen dan vorig jaar. Niet alleen het aantal incidenten lag lager... er was ook fors minder geweld tegen de mensen van politie, brandweer en ambulance. De landelijke politie meldt negen gevallen van geweld tegen agenten... tegenover 50 vorig jaar. Bij andere hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, de brandweer en bewakers... daalden het aantal geweldincidenten met 43 procent. De landelijke politie is erg blij met de ontwikkeling. Vorig jaar was er nog een stijging van het aantal incidenten. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een singel in het centrum van Leeuwarden... is van de vermiste student Ramon Bruinsma. De man van 18 werd sinds begin vorige maand vermist. Hij zou na een avondje stappen bij een vriend blijven slapen... maar kwam daar nooit opdagen. De politie heeft de omgeving van de vindplaats in Leeuwarden afgezet. De nieuwjaarsduik die in de buurt stond gepland... ging vanwege de vondst van het lichaam niet door. Maaltijdbezorgers van Deliveroo leggen vandaag in Haarlem het werk neer. Ze protesteren tegen het voornemen van het bezorgbedrijf... om vanaf volgende maand alleen nog maar te werken met ZZP'ers. Dat scheelt het bedrijf veel geld... omdat de werknemers dan voor hun eigen premies moeten opdraaien. nu werken de meeste fietsbezorgers nog met een contract... maar die worden na 1 februari niet meer verlengd. En door op de drukste dag van het jaar te staken... hebben de fietsbezorgers van Deliveroo hopen dat de fietsbezorgers dat Deliveroo naar ze luistert. Veel mensen koken niet zelf op nieuwjaarsdag, maar bestellen eten. En met een eindsprint van meer dan een halve ronde heeft Irene Schouten in Utrecht voor het derde jaar op rij het NK Marathon op Kunsthuis gewonnen. De schaatser van 25 schudde negen mede-koplopers van zich af. En de mannen zijn nu nog bezig aan hun wedstrijd. Het weer nog. Vanuit het eh, zuiden trekt de regen en motregen over het land. Als die vanavond is weggetrokken, koelt het af tot een graad of drie. Morgen dan vooral in de ochtend regelmatig zon en een graad of zeven.